1 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een zware sneeuwstorm. In zeker 15 staten wordt een dik pak sneeuw verwacht. De storm kan anderhalve dag aanhouden en gaat gepaard met harde windstoten en ijzel. Het verkeer langs de oostkust komt grotendeels stil te leggen. En ook op, zal op veel plaatsen de stroom uitvallen. In de hoofdstad Washington en Baltimore worden recordhoeveelheden sneeuw verwacht. Groot-Brittannië blijft diplomatieke banden met Rusland houden... ondanks de uitkomst van het Britse onderzoek naar de moord op de voormalige Russische spion Litvinenko... Afgelopen dag werd bevestigd dat Litvinenko vrijwel zeker in Londen door de Russische geheime dienst is vergiftigd. De Britse regering noemt dat zeer verontrustend en een minachting van het internationale recht, maar wil tegelijkertijd de relatie met Rusland behouden vanwege de crisis in Syrië. Premier Cameron benadrukt wel dat het een koele relatie zal zijn. De Russische ambassadeur in Londen heeft het Britse onderzoeksrapport naar de dood van Litvinenko een provocatie genoemd en absoluut onaanvaardbaar. De gemeente Den Haag kan nauwelijks contact krijgen met de Chinese eigenaar van ADO Den Haag. Dat heeft wethouder De Bruin gezegd in de gemeenteraad. ADO heeft grote financiële problemen doordat de investeringen van eigenaar Hui Wang uitblijven. De Chinees wil niet betalen zolang hij geen controle heeft over het beleid van de club. De gemeente wil graag met hem praten, maar dat lukt niet... doordat Wang telefonisch moeilijk bereikbaar is, geen mails beantwoordt... en doordat er taalproblemen zijn, zegt de wethouder. Hij overweegt zelf met een delegatie naar China af te reizen... of naar Engeland, waar Wang volgende week is. Het weer, vannacht droog, minima tussen 0 en min 6 graden. Plaatselijk kans op mist. Overdag eerst zon en droog, maar in de middag op steeds meer plaatsen regen. In het noordoosten kan natte sneeuw vallen en het wordt 0 tot 5 graden.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 that you have of the flesh and blood that makes me whole.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 with a smile upon your face. You're going from second hand to almost.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 Je zou zeggen dat ik een klantzak ben. Je zou janken, je zou vloeken. Je zou zeggen dat je me niet meer kent. Je zou lachen, je zou schelden. Van de ook op internet. www.zfmzandvoort.nl older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 dirty to me.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 是的。